Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ga niet zomaar off-pist skiën in Tirol in Oostenrijk, want er is veel kans op lawines daar. Sinds donderdag waren er door harde wind en flinke sneeuwval al 60 lawines. Normaal komen er zo'n 100 tot 150 per jaar voor in de Alpen. Zeker acht mensen zijn omgekomen. Veel andere mensen hebben geluk gehad, zegt deze sneeuwexpert. En als je nu ook zag, als je het niet alleen kijkt naar die acht doden... maar kijkt hoeveel lawine-incidenten er zijn geweest de afgelopen dagen. In Zulde hebben er nog vijf in een lawine gezeten, die hebben het overleefd. Ergens anders nog een groepje van drie in een lawine. Die zijn er allemaal zonder kleerscheuren van afgekomen. Ehm, dan mogen we eigenlijk onze handen dichtknijpen. Eigenlijk zouden mensen beter gewaarschuwd moeten worden bovenaan de piste, vindt die expert. Meer nieuws uit Oostenrijk. Een Nederlandse skileraar van 26 heeft twee landgenoten het ziekenhuis ingeslagen. Het gebeurde vrijdagavond in Zellamzee. De jongen sloeg twee mannen met zijn vuist hard tegen het hoofd. Ze vielen achterover en blijken een hersenschudding te hebben en hun kaak en neus is gebroken. De skileraar ging er na de klap vandoor. De politie kon hem 20 kilometer verderop oppakken. Er is weer een plak binnen voor Team NL. Op de 5 kilometer schaatsen pakte Patrick Roest zilver. Het goud ging naar Zweden. Sven Kramer reed voor de allerlaatste keer de 5 kilometer, maar hij pakte geen medaille. Hij werd negende. Baalt hij enorm van. Ik wil gewoon niet zo over die baan heen gaan. En, uh, ja, of oh, schaam je een beetje? Nou ja, eigenlijk wel een beetje ja. En eh, ja, dat, eh, dat is niet anders. Kramer stopt na deze Spelen met zijn prof schaatscarrière. En met volle bak tegenwind zo hard mogelijk fietsen. 300 fietsers doen dat vandaag bij het NK Tegenwind fietsen langs de Oosterscheldekering. Een verslaggever van Omroep Zeeland wordt bijna weggeblazen. Klinkt zo. Goedemorgen, ik heb een plekje uitgezocht zoveel mogelijk uit de wind. het verder mogelijk is. Begon redelijk droog vandaag, wel een eh, forse wind natuurlijk. Maar het is ondertussen ook nog bijna hè? Ja, hij is wel lekker uitgewaaid. Het weer dan nog. Eh, het is grijs, vrijwel de hele dag regen. Een harde wind dus uit het westen. Kijk uit als je de weg op gaat, waarschuwt de ANWB. Het is 8 graden vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Er is op de A10 een ongeluk gebeurd en daar heb je vooral last van op de A5. De vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion... Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie. Zo koop je met zekerheid. Kijk op anwb.nl slash autokopen.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 Zij wil mij alleen maar dichterbij. Zij wil Africa. looking at the table. Mm. It's just like a photograph. There's you and me, fruit, drink, good food. All the things we do, the things we did, from the shower we took to the very fast and free and do as I feel.